tussen Amsterdam Centraal en station Sloterdijk. Het waren een dubbeldekker en een sprinter. De treinen zijn niet ontspoord. Door het ongeluk ligt het treinverkeer ten noorden en westen van Amsterdam Centraal plat. De NS verwacht dat het treinverkeer op de meeste trajecten morgenochtend weer rijdt volgens de dienstregeling. Door het mislukken van het katshuisoverleg liggen nieuwe verkiezingen voor de hand, zegt premier Rutte. Door het stuklopen van de onderhandelingen is er volgens PVV-leider Wilders een definitieve breuk met de VVD en het CDA. In het katshuis werd gesproken over een bezuinigingspakket van ruim 14 miljard euro. De AOW zou in 2015 naar 66 jaar gaan en de BTW zou worden verhoogd. Wilders weigerde ermee in te stemmen omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden en vooral ouderen zouden raken. Volgens premier Rutte ontbrak het Wilders aan de politieke wil om tot een goed resultaat te komen. Er gaan 300 VN-waarnemers naar Syrië. Dat heeft de VN-veiligheidsraad besloten. Ze moeten erop toezien dat het Syrische leger en de tegenstanders van het regime zich aan het staakt het vuren houden. Dat ging ruim een week geleden in, maar wordt niet goed nageleefd. Deze week werd in sommige steden in Syrië toch nog gevochten. In de Eredivisie heeft FC Twente een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om de tweede plaats. Tegen Excelsior werd het 1-0. Heerenveen liet punten liggen door thuis met 1-1 gelijk te spelen tegen Vitesse.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 You backing up on me, it's getting hot. Both kinda buzz, stumble into the spot when I'm like, come on, girl, don't you dare stop. Uh. The beat goes on and on in our minds, and ain't nothing wrong with the bump and grind. We jump smoke until we out of time with Tino. Now you know what it is when gonna go all out Hosted by DJ Malzo. So be sure to come back next time for the hottest house vibes on the planet.